Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De situatie in het gebombardeerde vluchtelingenkamp Jabalia in de Gazastrook is verschrikkelijk, dat zegt de Rode Halve Maan. De hulporganisatie zegt dat ziekenhuizen in de buurt het aantal slachtoffers niet meer aankunnen. Deze journalist vertelt dat Israël het kamp aanviel omdat ze op zoek waren naar een Hamas-commandant die zich zou verstoppen tussen de burgers. The Israelis say that they killed Ibrahim Biari. Now he was the commander of the Hamas Central Brigade, a very important man who they were after but the cost of doing that appears to have been extraordinary. Many people killed and injured. Persbureau AFP heeft het over zeker 47 doden en dat aantal zou nog op kunnen lopen. Hamas zegt dat de commandant helemaal niet in het kamp was. Er loopt een zaak tegen een Nederlandse militair omdat hij anti-Joodse dingen zou hebben gedeeld in WhatsApp-groepen. De man van 24 zou in twee appgroepen hebben meegedaan aan het delen van teksten, foto's en video's waarin het nationaalsocialisme wordt verheerlijkt. De Koninklijke Marechaussee en het NSOM hebben samen onderzoek naar hem gedaan. Hij wordt vervolgd voor discriminatie. Er zijn drie jongens opgepakt voor explosies en beschietingen. Ze zijn 18 en 19 jaar en ze zouden 27 keer hebben toegeslagen. Onder andere in Rotterdam en Venlo. De afgelopen maanden zijn er tientallen explosies geweest bij huizen en bedrijven in het hele land. De politie zegt dat het steeds beter lukt om verdachten op te pakken. Het is weer Halloween, maar in Spanje kun je beter niet als sexy verpleegster verkleed gaan. De Bond van Verpleegsters zegt dat ze zich ergeren aan sexy nurses met van die korte rokjes. En soms ook onder het nepbloed zitten ze. Volgens de verpleegsters zijn de outfits te stereotyperend en ook vernederend voor vrouwen. Bovendien vinden ze het een verkeerde boodschap om verpleegsters te linken aan moord en dood. En ze vragen winkeliers om dit soort sexy jurkjes niet meer te verkopen.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 Lach maar gewoon uit door het raam hier. Ze hebt de vriendin ook meegenomen, hoor. Ja, we moet ik er dan nou allemaal mee, luisteraars? Daar gewoon genieten van muziek. When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me. we've come up, baby We might have took the long way We knew we'd get there someday They said, I bet They'll never make it But just look at us holding on We're still together Still going mijn Shania Twain. Still the One, ze schreef dat nummer speciaal voor haar, eh, voor haar partner of haar man of haar vriend. Ik weet niet, ik niet eens of ze getrouwd is trouwens. Maar maakt allemaal niet uit, het is haar partner. En ja, ze schijnen toch, eh, ondanks eh, het rijke bestaan van Shania... schijnen ze toch een, een strijd te hebben gevoerd onderling. Of ja, misschien met de omgeving, ik weet het niet. Maar ze, ze zijn volhard in hun samenzijn. En naar aanleiding daarvan schreef Shania nou Twain dit nummers. You're still the one, oftewel, jij bent nog alles voor me. Nou, en dat is eh, nog altijd zo gebleven. Gelukkig voor haar. En dat gun ik iedereen, luisteraars. Een goede relatie, toch? Dat willen we toch allemaal? We gaan even genieten van de Alan Parsons Project. Don't answer me. Ja, Annemieke Vos, je hebt een verzoekje aangevraagd. Dat komt straks aan de beurt, maar je hebt dubbel geluk vanavond... want je krijgt ook nog een, eh, een nummer cadeau. En dat krijg je van Petra Dillema. Die draagt dat speciaal aan jou op. En ik heb het niet over Peter Gunn van Emerson, Lake en Palmer. Dat zou een beetje raar zijn voor Tussen Eppenvloed. Nee, het is een heel mooi nummer. Speciaal voor eh, Petra Dillema... Eh, nee, speciaal voor Annemieke Vos, moet ik het zeggen... namens Petra Dillema. Emerson Lincoln Palmer en C'est la vie. C'est la vie Have your leaves all turned to brown Will you scatter them around you C'est la vie do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est Do you light a lover's fire Do the ashes of desire for you remain? Like the sea, there's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you, C'est la vie. C'est la vie, Emerson Lake en Palmer. Normaliter een groep die ook best wat eh, ruigere muziek te horen brengt... zoals Peter Gunn. heb ik heel vaak met Ruud Jansen samen gespeeld. was een eh, lievelingsnummer van heel veel publiek... Wat, eh, wat naar ons kwam luisteren en kijken. Ja, dat is alweer jaren geleden inmiddels. ja, we worden oud, hè? <laughs> Zo gaat dat maar nou helemaal. Maar nooit te oud om lekker muziek te draaien. Luister maar. Desnoods eh, loop ik gewoon weg. Run away. doe ik dan met de chorus. Ja, de chorus waren dat met Runaway. Ja, ik heb een, eh, eh, een, vaste luisteraar. En het is een, eh, een, dame, mag ik wel zeggen. Dat heb ik vanavond ook naar ge, ge, ge sms Nee, niet ge-sms'd. Via Messenger van Facebook heb ik haar een berichtje gestuurd dat ze een dame is. En dat klopt allemaal helemaal precies vanavond. Want ze vroeg ook een nummer aan over een dame. You're a lady. Van niemand minder dan Pieter Skellern. Nou, die gaan we voor eh, Annemieke Vos draaien. supposed to understand how these things are often planned to be. You're romantic, I'm a fool. You're the teacher. same Peter Callum, Your Lady. Speciaal voor Annemieke Voorst. Annemieke, ik hoop dat je er eh, van genoten hebt. Zoals ik eh, dat met een Limburgers accent graag mag zeggen. We gaan even luisteren, luisteren naar de papa's en de mama's. do gezongen. En eh, speciaal toegewijd aan, degene waarvan ze houden. Of hielden moet ik zeggen, want ik geloof niet meer dat ze leven. De papa's en de mama's althans. Mama Kers is in ieder geval overleden. Dat eh, weet ik bijna zeker. Zugero, Il Volvo. ZFM Zandvoort. Via het internet te beluisteren via zfm-live.nl. In de ether 106.9 FM. En op de kabel 104.5 FM. De iets Plotter met een boyzone. A picture of you. they say that I would make a mistake geregend in oktober, mensen. Wat, wat een nattigheid is er naar beneden gekomen. Niet te geloven. En eh, Dan Vogelberg, die heeft daar ook het eh, nodige mee meegemaakt. Luister maar. Rhythm of the Rain. We kennen het van Rob de Nijs, maar dit is de Engelse versie. me be alone again. Now the only girl I've ever loved is gone away. Looking for a brand new start. Little does she know that when she left that day, along with her she took my heart. hit van Rob de Nijs, Ritme van de Regen. Dan heb ik het over de jaren 60, denk ik een beetje. Begin 70 misschien. Rob de Nijs, ja, die mogen we ook niet vergeten vanavond. niet zo goed met Rob, heb ik begrepen. Hij ligt eh, ergens in een ziekenhuis eh, ja, vanwege die vreselijke progressieve ziekte Parkinson. En eh, we weten allemaal dat hij onlangs zijn laatste zijn afscheidsconcert heeft gegeven... en daar ook nog een prijs mee won. Televisiering, als ik me niet vergis. we houden van Rob en hij heeft een prachtige stem, een authentieke stem. En we hopen dat hij nog een tijdje meegaat. En ja, in ieder geval houden wij zijn repertoire in heren. a mile I'm crossing you in style someday Let's say. Speciaal voor Susie Davis draaide ik uh, Andy Williams met Moon River. Ono Hulshoff die eh, biedt u allemaal luisteraars en ook... Hij werd het ook voor zichzelf natuurlijk. Het prachtige eh, nummer van Suddenly aan. En Suddenly kennen we van meerdere artiesten. Maar het is heel erg mooi als het wordt gezongen door Olivia Newton-John... samen met Cliff Richard. niemand minder dan eh, Gloria Estevan met Don't Wanna Lose You Now. Ik wil jou gewoon niet verliezen. Nou, ik wil u ook niet verliezen, luisteraars. Ik heb nog twee minuten te gaan. Ik draai nog een eh, klein stukje muziek. En dan komt het nieuws voorbij en dan ben ik nog een voor u bij u. Dus blijf luisteren naar ZFM Zandvoort.